uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Zeven ex-ministers van het Catalaanse regiobestuur... worden op borgtocht van 100.000 euro vrijgelaten. Dat heeft het Spaanse Hoge Rechtshof besloten. De vicepremier van het Catalaanse bestuur blijft wel vastzitten. De acht bestuurders zitten in voorlopige hechtenis in gevangenissen in de buurt van Madrid... op beschuldiging van opruiing, rebellie en verduistering van overheidsgeld... tijdens het mislukte onafhankelijkheidsproces. Het Catalaanse regiobestuur probeerde zich in oktober af te scheiden na een referendum, maar de centrale regering in Madrid greep in. Op Malta zijn acht mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galicia. Zij kwam in oktober om het leven bij een aanslag met een autobom. Premier Muscat maakte bekend dat de acht zijn gearresteerd bij een grote operatie van de politie, de veiligheidsdiensten en het leger. Een aantal van hen was volgens Muscat al langer bekend bij de politie op Malta. De journaliste schreef veel over corruptie, eh, ook in de politiek en werd bedreigd. Of dat ook de reden was voor de aanslag is niet duidelijk. Een ziekenhuis in India heeft twee artsen ontslagen die onterecht een baby hadden doodverklaard. De familie ontdekte de fout op weg naar het crematorium. Het jongetje werd vorige week veel te vroeg geboren. Zijn tweelingzusje kwam levenloos ter wereld volgens de artsen stierf de jongen kort daarna. Toen de kinderen aan hun ouders werden overgedragen, zag de vader zijn zoon nog bewegen. De jongen is naar een ander ziekenhuis gebracht waar hij nog altijd wordt verzorgd. D66 wil dat er een speciaal vragenuurtje komt voor kinderen. Dat zou één keer per jaar gehouden moeten worden, in november op de dag van de rechten van het kind. In de plenaire zaal moeten die dag 150 kinderen vragen kunnen stellen aan een aantal ministers. Het plan krijgt nu al steun van CDA, SP en GroenLinks. En vandaag bij een debat over het jeugdbeleid hoopt D66 meer politieke partijen enthousiast te maken.